Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Verschillende regio's in Spanje hebben weer elektriciteit, zegt de Spaanse netbeheerder. Onder meer Catalonië, Aragon, Baskenland, Galicië en Andalusië. Aan het begin van de middag viel de stroom uit in Spanje en Portugal. Volgens de Portugese netbeheerder was een storing in het Spaanse elektriciteitsnet de oorzaak. Die zou het gevolg zijn van een zeldzaam atmosferisch fenomeen. Maar de Spaanse premier Sanchez zegt dat het nog onduidelijk is wat de oorzaak is... en dat het beter is om er niet over te speculeren. Onder andere treinen, trams en metro's konden door de storing niet rijden. Spanje zegt dat het treinverkeer voor lange en middellange afstanden vandaag nog niet kan worden hersteld. Het dodental van de explosie in een haven in het zuiden van Iran is opgelopen naar 65. Zaterdag ontplofte een container in de haven, daarna brak er brand uit. Honderden mensen raakten gewond. De container bevatte chemische stoffen die worden gebruikt voor de productie van raketten. Waardoor de container in Iran explodeerde is nog niet duidelijk. Een man van 18 uit Rotterdam is aangehouden voor poging tot doodslag. Hij zou in september een 28-jarige inwoner van Amsterdam thuis hebben overvallen en bijna gewurgd. Het slachtoffer is transgender en werd in huis bedreigd met een mes... door de gang meegesleurd en geschopt en geslagen. De politie vermoedt dat het feit dat het slachtoffer transgender is... de aanleiding was voor de brute aanval. Op de kermis in Hilversum is vanmiddag een vrouw uit een attractie gevallen. Ze zat in de Energizer, een snel draaiend carrousel dat tot bijna 20 meter de lucht ingaat en over de kop gaat. Vanaf welke hoogte de vrouw daaruit viel is onduidelijk. Ook is onbekend hoe ernstig haar verwondingen zijn. Het weer vannacht koelt het snel af. De temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw een zonnige lentedag en dan wordt het 20 tot 23 graden.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 En we begonnen met Hoofs en Queer. en je hoorde het goed, want hij was ook te horen op deze single. En Wolves is de uiteindelijke EP ehm, e geworden waarop Queer onder andere ook op staat. En ja, het is eh, een triest verhaal, dat weten we allemaal. Want eh, Ramon van Geitenbeek is niet meer onder ons. Hij eh, werd tussen haakjes Ramonster genoemd. En dat heeft alles te maken met het verhaal dat hij graag op het podium stond te spelen. Dus dat is het verhaal achter dit met Hoefs. Maar we hebben natuurlijk ook nog ja, live muziek vanavond in deze studio. En hij is te gast vanavond. Dean Presley. Goedenavond. Goedenavond, dankjewel. Ja, ja eh, natuurlijk eh, weer die onvermijdelijke vraag. Want eh, Presley, ja, waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Nou, het staat wel in mijn paspoort, Jaap. Is dat zo? Het is zo, ja. <laughs> ja, ja, mijn, mijn vader is een eh, enorme fan van eh, Elvis Presley. En ook van andere muziek trouwens. Mhm. Maar ehm, hij heeft toen, toen ik, eh, ik geboren werd aan mijn moeder gesmeekt min of meer of ik dan Presley mocht heten. Maar die, die stak daar een stokje voor. Ja. En toen heeft mijn vader gezegd, nou dan mag jij de eerste naam bedenken als hij dan ook maar Presley mag heten. En zo is het Dean Presley geworden. Ja, ehm, dan die voornaam. Ja. Want eh, in de jaren 60 had je nog een een of andere uh, crooner eh, genaamd Dean Martin. <laughs> <laughs> nou, daar komt het dan helaas niet vandaan. Nee, toch niet? Nee, mijn moeder die had die naam ergens gehoord en die vond dat erg mooi. Dat is erbij gebleven. Maar er hing wel bij ons in de woonkamer een grote foto van James Dean. James Dean, ah! Dus het zou zomaar kunnen zijn dat jij misschien wel eh, door deze rebel guy... want eh, hij werd geloof ik ook eh, de ja, rebel ja. genoemd. Acteeraspiraties heb ik nog niet. Maar, Nou ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. <laughs> maar officieel heet jij Dean Presley Molenkamp. Ja, klopt. Dat is je, je, je echte volledige naam. Klopt. Maar jij denkt van die Molenkamp, dat haal ik eruit. toch minder internationaal, hè? Ja, ja maar het, het, het, er is, als je het een beetje snel zegt, Mellenkamp. John Cooker John, Mellencamp. Ja. Ah, dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Ja, zeker. Maar goed, eh, ken jij trouwens John Cougar Mellencamp? Eh, niet persoonlijk. Nee, eh, <laughs> ik ken, maar ik, bedoel zijn muziek. Zeker. Ja, ja, ja, ja. Pink Houses. En, nee, ik, ik, ik, ken zeker wel wat van zijn muziek. Zit natuurlijk ook best wel een beetje in dezelfde lijn. Een mhm. beetje die, die Americana country invloeden zitten ook wel in zijn muziek. John Mellencamp. Ehm, maar het is, ik wil niet zeggen dat ik een enorme fan ben. Nee? Nee, jij, want voor de mensen die het niet weten. Afgelopen zondag heeft uh, ook een optreden gedaan bij eh, Sexton Sunday Sounds. Daar ben ik eh, dus ook geweest. Daarvoor heb ik Dean even vluchtig gesproken <laughs> tijdens een support van Elsa Birgitta Beckman. Maar dat was denk ik vijf, zes minuten en toen moest hij alweer wegwijzen. Want, want Elsa die, kwam eraan. Ehm, goed, maar ehm, even over dat eh, verhaal van de and Sunday Sounds... daar heb je eigenlijk uit de doeken gedaan. Eh, wat eh, betreft de muzikale ja, jouw muzikale voorkeur en hoe dat ontstaan is. Maar vertel het dan nog maar eens even een keertje. Ja, nou ja, mijn vader, wat ik dus zeg, is dus een enorme muziekliefhebber. Mhm. En ehm, ik, ik kan me herinneren dat een van de eerste momenten dat ik, dat ik echt in, ja, verliefd werd op de muziek eigenlijk was... toen ik met mijn vader in de auto zat en hij een cd van Otis Redding draaide. Ja. Ehm, soul. En eh, nou ja, toen zei ik dus ook dat ik dat heel gaaf vond. Ik, kan me dan het best nog herinneren het nummer Security. Ja. Eh, wat uiteindelijk ook door eh, Aretha Franklin nog, nog is gedaan. En ehm, toen op een gegeven moment heb ik heel veel naar, naar Elvis geluisterd. Toen zei mijn vader, nou als je dat dan gaaf vindt, dan moet je dit en dit ook even luisteren. En Great Balls of Fire en zo. Hè, dat soort jaren 50 rock and roll. Ja. En wat ik dan niet afgelopen zondag heb verteld... Eh, op een gegeven moment ging ik, gingen we op vakantie en mijn vader zei tegen mij... je moet even wat muziek downloaden. Dat was nog voordat ik Spotify had en zo. Aha. En eh, ik was eigenwijs, dus dat had ik niet gedaan. Niet? En toen, nee, en toen op een gegeven moment toen waren we op vakantie... en toen was ik dus... Eh, <laughs> ja, moest ik het met de muziek van mijn vader doen. En die had het album Rubber Soul van de Beatles gedownload. Ja. En toen heb ik dat album, toen heb ik drie dagen lang naar twee liedjes geluisterd. Dat waren Drive My Car en Norwegian Wood. En ik, ik was zo, Ik was zo betoverd <laughs> door, door die twee liedjes... dat ik al, al niet meer verder heb geluisterd. <laughs> ja, ja. En, en toen heb ik verder geluisterd op een gegeven moment. En toen ben ik in, ja, verliefd geworden op de Beatles. Ja. Ehm, over de Beatles, daar heb ik nog een anekdote, maar je kent hem al. Hè? Dat, was, er eh, was ooit eh, in de straat waar mijn oudste zus heeft eh, gewoond. Dat was in West Kirby. Daar woonde een, een, een stel, dat waren twee heren. En die woonden bij elkaar en die heten John en Paul. <laughs> en op een gegeven moment, toen kwamen ze mijn zus tegen... We need a George and a Ringo. Dus ja, dat was een beetje wel een hilarisch verhaal op een gegeven moment. maar ja, ben jij zelf ook in Liverpool geweest of niet? Ik ben in Liverpool geweest, ja, ja. zeker. Ehm, dan natuurlijk, ook dat heb ik je zondag uh, ingefluisterd. Maar ze hebben nooit... Eh, eh, ja, het is, het is niet ontstaan in Hamburg. Het is ook niet ontstaan in de Cavern Club, hè? Nee, dat heb je me verteld. Ja, Weet je het nog? Want hier, komt nu even de overhoring. Uh, ja, nu, hè? waar is het ook alweer weg gebeurd? <laughs> Ja! Jouw moeder heeft ingebeld bij Leo Blokhuis. Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. het, het, zit zo, ehm, de, de, de, voordat ze de Beatles heten, waren ze... de Quarrymen. Ja. Ja, de Quarrymen. En dan, toen traden ze op in Port Sunlight. Daar eh, stond een soort van club. En daar, stond, eh, ja, daar, daar, hebben ze toen opgetreden. En dat was de allereerste keer dat ze in de originele samenstelling eh, daar bij elkaar kwamen. Dat was eigenlijk het moment dat John Lennon en Paul McCartney elkaar troffen. Dat was daar. En dat weten inmiddels nu wel heel veel mensen, inclusief de muziekprofessor zelf. Want ja, die heeft ook eh, natuurlijk research gedaan. En die eh, kwam erop eh, terug. Dat, Leuk. Dat vertelden we ook. Ehm, dan nog even over... Want het is niet alleen maar Beatles, hè? Nee. wat, wat zijn nog meer de voorkeuren van Dean Presley... als het gaat om de muziek waardoor hij geïnspireerd is? Ja, ik, ik ben ook wel een enorme fan van de Eagles. Uh, Crosby, Stills, Nash Young. Uh, Glenn Campbell, heel groot fan van Glenn Campbell. Rhinestone Cowboy. Rhinestone Cowboy ja. Uh, eh, Widget Alignment vind ik e-, echt een van de, van de mooiste nummers ooit geschreven. Mhm. Ehm, verder, als je een beetje naar de hedendaagse muziek eh, gaat... vind ik ook Chris Stapleton vind ik erg goed. Het zit toch allemaal wel een beetje in die, die soft rock, country geïnspireerde... folk-achtige muziek. ja. ja. Eh, het is een heel duidelijk verhaal. Uh, nog één ding, want ehm, Volg jij nog een muzikale opleiding in dat op, eh, opzicht? Ben je nog bezig met, eh, met een opleiding? Ja, ik, ik, ik zit op dit moment in het eerste jaar van het consortium in, eh, in Haarlem. Hier, hier, in de buurt. Ja. waar ik dan, als we het over de Beatles hebben... en je bent in Nederland, dan moet je toch ook Jorik van Noorden noemen. Ja. Die dan ook weer mijn docent is. Dus het gaat bij ah. ons op school... bijna alleen maar over de Beatles. <laughs> Ehm, dus ja, ik volg ook een muzikale opleiding. Ja, jij kent dus Jorik ook ja. vrij goed. Ja duidelijk eh, verhaal. Eh, we gaan, eh, nou, jij, jij mag alvast plaatsnemen ja, daar op, die, op die kruk. En dan gaan we zo dadelijk beginnen. Maar eerst gaan wij iets anders laten horen. En dat is de single die vorige week is uitgekomen van Von V. En dat nummer dat heet Floating. dat is hem eh, helemaal. De nieuwe single van Von V. Of beter gezegd, de single die inmiddels een week uit is. Floating heet eh, die single. En het eh, moment is daar. We gaan luisteren en ook kijken. Want die juichbuis mensen doen nu ook mee vanaf 8 uur. En dat is Dean Presley. En we beginnen met Don't Pull Me Out. been trying to keep from leaving. I've been trying to dry your eyes. But I think it's time for us to say goodbye. I've been wandering to keep my distance. I've been out in the sun so bright. But I think it's time we finally said goodbye. I can't take no more Don't pull me out Don't wanna go Please leave me out here in the snow Don't wake me up Don't wanna know what you've been feeling Give it some time Walk through the door Cause I don't think I can take no more Figure it out don't leave me buried in your soul. Leave me out here in the snow. Oh, leave me out here in the snow. Oh, out forever I've been trying to count the stars But I'm lost inside myself and I'm losing wars Oh, I've been coping with my emotions I've been trying to change my mind But I guess for us the timing wasn't right Like I said before don't pull me out, don't wanna go Please leave me out here in the snow Don't wake me up, don't wanna know what you've been feeling Give it some time, walk through the door Cause I don't think I can take no more Figure it out, don't leave me buried in your soul Leave me out here in the snow snow your soul. Leave me out here in the snow. wachten totdat eh, het eh, laatste eh, ja, klankje heeft geklonken. Ja, het klinkt een beetje cryptisch, maar je bedoelt als de snaar op een gegeven moment uitgewerkt is, dan gaan wij meestal klappen. Dus ehm, even voor de, mensen die op Jijbuis mee zitten te kijken. Je krijgt de groetjes van je vader en je moeder. Want die zitten mee te kijken. Ja, ja dat, dan zit ik ook al van, dat vind ik wel mooi. Als, ouders dan op een gegeven moment eh, naar eh, zo'n lief zitten te kijken. Groetjes van je vader en moeder, dat staat er. Dus, wat eh, leuk. Ja, altijd leuk. Ehm, even over eh, Don't Pull Me Out. Eh, waar heb je dat, wanneer heb je dat liedje geschreven? Eh, weet je het nog? ja, dat is een jaar geleden. Dat heb ik geschreven samen met ehm, mijn Amerikaanse vriend Kellen Foster. die, maakt zelf powerpop platen. Mhm. En die heb ik dan weer ontmoet op een Beatles forum. Oh? <laughs> ook een enorme Beatles fan. En eh, nou, toen hebben we dus, raakten we in gesprek over dat we allebei dus muziek schreven. Mhm. Toen hebben we een keertje eh, via videoverbinding zeg maar eh, gebeld. Ehm, en toen gingen we op een gegeven moment gewoon via FaceTime, zeg maar, gingen we liedjes schrijven. Toen is hij ook vorig jaar zomer, of twee jaar terug is dat alweer, is hij naar Amsterdam gekomen. Toen hebben we ook in het Vondelpark samen nog liedjes geschreven. Ja. Ehm, en zo is dat liedje tot stand. Schrijfsessies heb jij dus eigenlijk niet nodig. Je gaat gewoon met je akoestische gitaar naar het Vondelpark en eh, klaar. Eh, eh, ja, dan komt eigenlijk ook de vraag. Want afgelopen week hebben we de halve finale van de Mooie Noten gezien. is dat nog iets van jou waarvan je denkt... nou, dat zal ik volgend jaar misschien mijn vinger opsteken? Nou, Als je in deze akoestische setting ik had mij eh, dit jaar aangemeld. Toen zijn we wel door de eerste ronde, zeg maar. Dus we hebben de voorronde mogen doen in Amsterdam. Dat mhm. twee. Dus ik en de gitarist van mijn band. Ja. En eh, toen ging Elsa door. Elsa, ja. Dat is dezelfde, dezelfde voorronde. En wij helaas niet. Helaas. En hoe zit het eh, met de aspiraties bijvoorbeeld met popron. Want jij hebt tenslotte een album uit, hè? Want ja. ja. Ook daar hebben we ons voor aangemeld. En die, die, dat wordt, geloof ik, vandaag bekendgemaakt, hè? ja. Ja, Dat, het, het, moet in deze dagen wel gebeuren. Dat eh, horen hopelijk. Ja, eh, het zou allemaal kunnen zijn dat jij dan ook in die popronde terecht zou kunnen komen. Zou ja, mooi eh, zijn, ja. Ja, dat zou heel erg mooi zijn. Maar goed, dat, dat weten we natuurlijk nog niet. we gaan nu twee nummers horen. Met wellicht dat ik nog eventjes bij tussen nummer 2 en nummer 3 nog iets ga vragen. Maar goed, we gaan eerst naar Without Me luisteren. I get home. It feels like it's empty. I need some more love. Need someone to hold me. Just give what you have. If what you want to, try to step up your game. And I wait for you. Tell me your reasons. I don't want your life. tell me your problems. I don't want your sighs. Get up and go. You just need to grow. you feel worn. But I think it's mindset. Ain't got time to be here. Do I need to feel you. Feel free to come by. I'll make it easy. Just say what's the matter now. Cause it seems you're in need. Tell me your reasons. I don't want your life tell me your problems. I don't want your sighs. Get up and go. You just need to grow without me. passar. Ja, ehm, nou zou ik eh, nog even wat eh, vragen kunnen stellen. Maar ik moet ook even om de tijd denken. Dus ik ga die vraag eh, pas na dat nummer even stellen. Want daar had hij afgelopen zondag mensen een prachtig verhaal bij. bij Sexton Sunday Sounds. Ik weet alleen niet of Sam ook nog daarna gevraagd heeft. Volgens mij niet. Dus je kwam er zelf mee. Maar laten we eerst dat nummer maar horen. Want dat is heel belangrijk. En dat nummer dat heet Kiss Me Again. silent eyes pulled me closer in the darkness. I swear I didn't even know her when I promised that she was a diamond in the rough. She was a fossil in the tough. That I would take her and then hold her close to me. Kiss me again Look in my eyes one more time Cause only you can make my darkest moments bright Say what you said Your words are nailed inside my mind Baby, you should know that you're the star I wanna see tonight afternoon I told her all my deepest secrets She wouldn't dare have took advantage of my meekness And she was the one who gave me hope The only girl who felt like home She fanned the flame in me and made me come alive Kiss me again Look in my eyes one more time Cause only you can make my darkest moments bright Say what you said Your words are nailed inside my mind Baby, you should know that you're the star I wanna see tonight degene die een beetje de Beatles een beetje kennen. Want er zit toch een... Ja, noem je zo'n sprankje. hier komt the sun <laughs> hoor ik er een beetje in tussendoor. Dus, eh, want eh, ja, dat hoorde ik er toch echt wel een beetje erin eh, tussendoor. Maar goed, ehm, we hadden het er ook al afgelopen zondag over... dat ook ene George Harrison zijn bijdrage had geleverd. En jij zei daarvan... Nou, die heeft best wel mooie Beatles songs geschreven, toch? Ja, misschien zelfs ook. Kijk, mijn, mijn absolute lievelingsnummer aller tijden. Dat, ik noemde net uh, eh, eh, Widget Alignment. Maar eh, Something van de, van de Abbey Road plaat. Dat is wel echt, dat vind ik een van de beste nummers ooit gemaakt. En dat is dan weer van de pen van George Harrison. Ja, eh, heb je het er wel eens met eh, Jorik eh, hierover? Dat je George Harrison toch ook wel stiekem een hele goede schrijver vindt? ja, ja, ja. Dat, is, dat is hij volgens mij roerend met me eens <laughs> hoor. toch wel. Ja. Ehm, want Kiss Me daar had je nog een aardig verhaal over afgelopen zondag. Want daar, voor die bakvissen onder ons... Ja, als dien ergens op een klasavond, dan ben je niet veilig. nou, <laughs> ik was inderdaad op een, op een, een feestje. En ehm, goed, nou, daar, ging ik heen met, met op dat moment mijn toenmalige band eigenlijk. Mhm. En eh, toen wilden we in eerste instantie wilden we niet zo, laat, eh, eh, niet zo laat weer weg. We wilden een beetje op tijd de stad nog in. Hè, als de pubers die we zijn. En, maar goed, er was daar een heel mooi, mooi leuk meisje. En daar raak ik mee aan de praat. En ik dacht meteen, daar ga ik morgen mee trouwen. Ja. En ehm, niks bleek minder waar. Want daarna heb ik er eigenlijk nooit meer gezien. Maar toch verdienden ze een liedje. Ja, want dat is het verhaal wat je ook een beetje afgelopen zondag eh, bij Sex Sunday Sounds hebt eh, verteld. Eh, we gaan naar het volgende blokje van twee weer. Want ja, we moeten, we moeten even om de tijd denken. Dus vandaar dat we nu het, het volgende nummer laten horen. Dat is nummertje vier op het lijstje van Dean Presley. En dat is Dion's Song. know you still love him. I know you still care, but let him go. Let him go. Cause there's so much more to see, so much more to do without the burden of the man who left you broken, left you wondering what you did wrong. Don't try to run now, don't fear the tears, but let them flow let them flow Cause the time will tell you're growing Time will tell it's better when you're letting go of someone who can love you just the way you should be loved. And I promise it'll be better with your feet back on the ground. There's nothing you can do to change the truth. Life might be easy with your head up in the clouds. Maybe you will change and change for good. Hope you know what you're worth now. Hope you know that you are gold. You are gold. And the pain that he has brought you, the things he might have taught you, are the stories about the lovers, but are the same as all the lies that you got told. And I promise he'll be better with your feet back on the ground. There's nothing you can do to change the truth. Life might be easy with your head up in the clouds, but baby, you will change and change for good. Hear the wind blows through your windows. I know it's cold to feel alone, but still, God knows where your love goes, and I hope you'll bring it home. And I promise it'll be better with your feet back on the ground. There's nothing you can do to change the truth. Life might be easy with your head up in the clouds. But baby, you will change and change for good. bijna, is hij... Eh, ja, dus er staat nog ergens een glas water. Dus, eh, ja, dus, dankjewel, eh, Ja, dus ja, geef het hem maar eventjes. Want dan kan hij ook nog even een, slokje water drinken. Want het is best nog wel een beetje droog. Om eventjes wat... dan worden de stembanden ook weer eventjes fijn eventjes gesmeerd met een beetje water. Zo werkt dat. Want tegenwoordig is het in, dit uur toch best wel even hier meteen aanpakken. Dus dat was Dion's Song en we hebben er nog, eh, we hebben er nog twee. Dus gaan we verder met eh, het volgende liedje. En dat is So Much Stronger. Feeling broken, feeling stoned High on love but open wounds Yesterday seemed so far gone Now I wonder where we are You're the power in my days And I promise I will stay I try to hold the happy hopes even try to take them home. Cause if you're standing in my shoes, I know you try to do that too. Before I'm bursting out in tears, I wanna thank you for the years. Please don't let me go. again Cause all I need are the friends I have that Lift me up when I am down When I'm feeling low I'll be with them and let it go I'm so much stronger when they're around your love is safe with me It might even set you free It can be nice to understand You don't need more than some good friends Find the strength within yourself I believe that might help Please don't let me go again Cause all I need are the friends I have Lift me up when I am down When I'm feeling low I'll be with them and let it go I'm so much stronger when they're around If you don't find your way to me, I will fly to you. I will cry for you. Don't you walk away from me, cause you are all I have. You're my tears, my laugh. I want love again, cause all I need are the friends I have. Lift me up when I am down When I'm feeling low I'll be with them and let it go I'm so much stronger when they're around Eh, vijfde nummer. En dan even weer een vraag tussendoor. Terwijl ook Dien tussendoor zijn gitaar weer eventjes... Eh, misschien eventjes bij kan stemmen. En over die gitaar gesproken. Waar heb je dat ding vandaan? Waar heb ik dat ding vandaan? Ja. Eh, dat ding heb ik bij Dijkman vandaan. Dijkman? Dijkman muziek. Dijkman muziek. bij de Alvenaar. Nee, Dijkman dat zit in, in Amsterdam en in Alkmaar. En ik heb hem dan uit Alkmaar. Ja. Eh, hoe, eh, hoe is dat eh, gegaan? heb je je vader daarom lopen zeuren van... pap, ik wil een gitaar hebben? Hoe is dat? Nou, hoe is... Een beetje wel. Ja, toch wel? Nee, maar, sowieso altijd als ik een, een gitaar ging kopen... Dan, dan ging ik samen met mijn vader ging, <laughs> ging, we kijken. En dan moest hij ook even luisteren. Ook al heeft hij helemaal geen verstand van gitaren... maar toch, dan had hij wel zijn woordje klaar. Ja. En op een gegeven moment ehm, was mijn gitaar. Ik had zeg maar een eerste akoestische gitaar. En ik ging steeds vaker optreden. En het werd allemaal steeds wat serieuzer, de muziek. Dus toen mm. wilde ik ook een wat serieuzere gitaar. Dus nou, wij gingen samen eh, naar Dijkman. En ehm, eh, we hadden een bepaald eh, budget afgesproken. En toen zei meneer Dijkman: Ik heb er dan nog wel eentje. Maar die is wel iets boven het budget. Oh. En dus, nou, hij geeft mij die gitaar. En ik, ik speel zeg maar zo één zo'n akkoord. Ja zo mooi vol. En ik zeg ja, maar dat, dat, dat is dan jammer, want dit, dit is hem. Ja. Soms heb je dat met een gitaar, dan heb je hem vast en je speelt één akkoord en dat voelt meteen goed. En de, de, connectie is er meteen. En ik heb hem nu al bijna vier jaar. Ja. En ik doe alles ermee. Ik schrijf mijn liedjes ermee. Ik neem ermee op. Ehm, ik was bij Diederik Nomde in de studio. Die heeft een hele dure Martin. Ja. En ehm, we, zitten naast elkaar en we willen akoestische gitaar opnemen. En hij zegt, nee, pak je jouw gitaar maar. Toch wel. En eh, toch op mijn eh, gitaar ingespeeld. Ja. Die Diedrich Nonde is, je noemt hem, <clears throat> maar die heb je ook afgelopen zondag bij Sexton Sunday Sounds genoemd. Maar eh, je nam nogal bij het opnemen van, van het album... nam je nogal wel een bescheiden positie in, heb ik me <laughs> laten vertellen. totdat Diederik Nomden op een gegeven moment jou over een bepaald punt heen tilde eigenlijk. Hoe zit dat? Nou, ik, ik had een, een, een, band samengesteld om dan toch even name-dropping te gaan doen. Eh, hadden we op gitaar bijvoorbeeld Rolf Verbaand. Nou, die speelt dan bij Guus Meeuws en Douwe Bob. Die heeft Pinkpop gedaan. Groots met de zachte G. Die heeft echt wel veel grote dingen gedaan. En eh, Kees Schaper op drums, die heeft met Jet Rebel gewerkt, met Henny Vrienden gewerkt, met Tim Knol gewerkt, ook met Jorik gewerkt. Ja. En, ehm, eh, nou, en goed, Diederik die, die, die kende ik al wat langer, dus daar durfde ik wel wat tegen te zeggen. En de eerste gastmuzikant, die, de sessiemuzikant die kwam spelen, was Kees op de drums. En in het begin durfde ik helemaal niks tegen hem te zeggen. Terwijl eh, ik produceerde de plaat ook samen met Diederik. Dus moet je hem ook een beetje sturen af en toe. Ja. En hij had twee takes gedaan. En ik kijk Diederik aan. En dat, dat deed hij echt, echt heel goed. En toch was het nog niet helemaal. Het zei Diederik tegen mij. Als het nou nog niet helemaal is wat je wil, dan moet je er gewoon zeggen. Je moet hem ook gewoon sturen. Hij hoorde nummers ook nu voor het eerst. zei ik, ja, ja. En toen ging ik staan en toen durfde ik af en toe wat te zeggen. Of even mijn hand omhoog. Of even, <laughs> even ja, want het is toch je eigen plaat. Het zijn toch je kindjes, die liedjes. Ja dan wil je toch dat ze klinken zoals je ze in, je hoofd hebt. Ja. Hoe zit dat eh, met eh, het laatste nummer wat je laat horen? Het laatste nummer is ook het laatste nummer van de plaat. Dat heb ik toevalligerwijs ook geschreven met uh, Diederik. Dat is een van de eerste liedjes die ik toen heb geschreven. En dat, dat heet Count On Me. Dat is toevallig dat nummer. wij hadden het net buiten de, de, de microfoon er al even over. Waar ik het publiek toen mee liet zingen. Ah, dat, ja, dat moment. vertel nog even hoe dat, hoe dat ging afgelopen zondag. Ja, dat is altijd dat nummer. Daar sluiten we heel vaak ook met de de band sluiten we daarmee af. En dan eh, als we in een, in een zaal spelen, dus dat is hè, in een, op een setting is dat alweer moeilijker. Alhoewel, het lukt, lukt tot mhm. nu toe ook nog altijd. Mhm. Maar dan laten we de, het, het publiek eh, de na-na-na meezingen. Als ik de tekst kan onthouden tenminste, want dat lukt niet altijd met na-na-na. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja je trok ook zo'n zo'n denkelijk eh, gezicht de afgelopen zondag. Van, ja. hoe gaat die tekst? Dus iedereen denkt, wat gaat hij nou doen? En toen zei hij, ja, dus na, na, na, na. dat, is een beetje dat, eh, dat idee. Laat maar horen, hier is het eh, laatste nummer, Count on Me. Could you tell me how you feel? If I'm dreaming, if it's real, could you tell me who you are? When I see your heavy eyes and your smile that's telling lies, all I want is you to show me who you are no matter what, you can count on me. No matter what, you can count on me. If there's something you must say, don't be afraid. I'm on my way, and I'll show you who I am. I can tell but wonder why I've been hiding all this time All I want is me to show you who I am Cause no matter what you can count on me No matter what you can count on me Na na na na na na. Now you showed me how you feel. I wasn't dreaming, it was real. Now we know who we are je deze kant eh, weer op eh, komen. Dus weer aan de, eh, aan de spreekmicrofoons. Want ja, we hebben nog zo ongeveer vijf minuten spreektijd, zo'n beetje. Dus ja, dat willen we dan ook zo goed mogelijk gebruiken. En ja, we hebben natuurlijk een inkijkje gekregen in het hele verhaal van, van hoe jij dus liedjes maakte En ook hoe, hoe jij aan die gitaar bent gekomen. Nou ja, dan, zit, dan, gaat zijn uur best wel snel. Ja, Toch? zeker. Ehm, nou ben jij dus eh, met, eh, met die opleiding eh, bezig. je hebt natuurlijk net iets verteld over hoe dat proces met, met het album is gegaan. Ja. Ehm, ehm, ja, je treedt dus ook op met een band. Ja, klopt. Want niet zo lang geleden hebben we natuurlijk eh, Record Store Day. En toen stond je niet alleen eh, te spelen. Nee, ik ook eh, met mijn band te spelen, ja. ja. hoe is dat dan? Als je dan in zo'n in zo'n platenwinkel op een gegeven moment moet, moet staan. Want dat is toch, kan toch wel een beetje zo heel gezellig tegen, bijna tegen elkaar aan eh, zijn, eh, denk ik zo. ja, je moest je niet te snel omdraaien inderdaad. <laughs> Maar, eh, ja, ja. Nee, dat is superleuk. En je, je komt inderdaad met zo'n band ook op, op plekken. Soms sta je op een podium dat je, dat je drie bij drie... dat je echt denkt van oké, hoe gaan we hier... dat het drumstel er zeg maar net op past. Ja. En soms kom je in, in grote zalen en eh, grote podia. En dat, dat is ook, eh, ook te gek. Zo mogen we deze zomer bijvoorbeeld in, eh, in Alkmaar dan uh, Zomer op het Plein ook doen. Leuk festival. ja, <laughs> zeker. En ehm, nou ja, we hebben een eigen show gedaan bij als, hè, dat, dat album uitkwam in Podium Victorie. Ja. Dus ook dan heb je gewoon de ruimte. En toen speelden we met een XL-band. Ehm, was dat niet met Alkmaar Plucht? hebben we ook gedaan. Toen speelden we dat met z'n vieren. Ja. Dat was <clears throat> vorige maand inderdaad. En in december hebben we toen dus op de dag dat de, de plaat uitkwam... hebben we, hem ook, eh, hebben we dat gevierd, zeg maar. En mm. speelden we met een XL-band, dus ook met toetsen erbij... en pedalsteel erbij en dan de, de eigen band... Eh, in Podium Victoria, ja. Ja, want eh, dan kun je je ideeën helemaal ook live op een podium ten uitvoer brengen. Ja, denk Ik, dus, denk ik zo. Ja. over die kleine ruimtes. Ik had het dus meegemaakt waar jij dus de support deed in De Rijp. In de Groene Zwaan kan ik me nog herinneren. Want eh, toen stond eh, Elsa samen met haar band. En toen gingen zij heel intiem bijvoorbeeld even op het eh, podium voor, voor op het podium zitten. Nou, daar zat echt helemaal niks tussen. Dus Nick Wolters, die zat links van me en ik zat er dus naast. En uh, Madelief van Vlijmen, ook bekend. de, bassiste. Die, de bassiste. Die kwam ineens met dat uh, lel van dat, met, met die steel. <laughs> En die moest echt helemaal zo naar achteren. Want voordat ik het wist, krijg ik dat ding zo wat in, in mijn gezicht. Maar dat is een beetje ook het effect wat je hebt als je een Record Store Day eh, moet doen. Waar ben je eigenlijk geweest met, eh, met de Record Store Day? Hebben jullie maar één optreden eh, gedaan? Of hebben jullie... we hebben één optreden gedaan. Ron Bulters, die, de, de eigenaar van Popeye, mhm. die was 8 december erbij. Die stond naast Jorik van Noorden. Ja. <laughs> en die kennen elkaar natuurlijk ook heel goed. Ja. En toen speelden wij, als een van de covers speelden wij Las Vegas. Wat van Emmylou Harris en Graham Parsons mhm. is. En uh, Ron die komt na afloop naar me toe. En die, die zei van, eh, fantastisch. Eh, ik, iemand die in de toegift Las Vegas speelt, die, die kan bij mij niet meer stuk. Jullie moeten bij mij met Record, Day, Store Day komen spelen. Ja. En hij hield zijn woord, dus we mochten komen. Ja. Ehm, even over, bijvoorbeeld ook over jouw muzikale helden. want ook de muzikale invloeden. wat heb jij zelf met die muzikale helden? Want dan kom ik een beetje ook op wat, eh, wat we zondag eh, in het eh, gesprek een beetje hebben gevoerd. Want ja, je bent natuurlijk een Beatle-liefhebber. Ja. Maar Paul McCartney, die leeft nog steeds. Ben jij ooit bij een concert van Paul McCartney geweest? Ja, ik heb het genoegen gehad om afgelopen december in, in Parijs erbij te zijn. Mhm. hij zou in 2020 naar het Goffertpark komen. Toen wilde ik eigenlijk al heen, maar dat werd door corona en covid werd dat allemaal gecanceld. Mhm. En eh, toen maakte hij eh, in de zomer van 2024 bekend... weer een aantal shows in Europa te gaan doen. Mhm. En eh, nadat hij een Amerikaans tour had gedaan... en daar zaten Madrid, Londen, Manchester en Parijs bij. Toen heb ik eerst gekeken naar Londen... Maar die kaarten daar in het O2, dat was zo onbetaalbaar. Toen keek ik naar Parijs en dat was eigenlijk nog wel te doen. En toen heb ik, heb ik daar meteen een kaartje voor besteld. niet alleen geweest, denk ik. Hè? Ik ben in mijn eentje geweest. Je bent er in je eentje geweest, ja. ja. Ehm, maar goed, want dat, dat, was natuurlijk ook een eh, verhaal apart. Hè, met, want Paul McCartney is inmiddels 80 plus. Ja. Ja. Want eh, toen jij hem vorig jaar hebt op eh, zien treden... Ja, is het natuurlijk wel. Maar hoe zit het met hem? Ja, het is natuurlijk niet meer wat het geweest is. Ja. Ehm, we hebben het er inderdaad afgelopen weekend over gehad. Toen vertelde jij dat jij hem nog in de jaren 90 hebt gezien. Ja, toen was hij 50. Was ja, hij in de 50. was hij fenomenaal nog. Ja. de energie is er echt nog wel. En hij heeft nog steeds een, een fantastische band. Ja. Eh, hij zingt niet vals. Maar je merkt wel dat het een man van, eh, van 82 is... Die, eh, die daar Hard Day's Night <laughs> op, zijn best nog even aan het spelen is. Toch wel. Ja. Maar je kan hem in ieder geval afvinken dat jij hem gezien hebt in ieder geval. Ehm, want Otis Redding, Elvis Presley, dat zijn allemaal... hoe zit dat? heb jij ook in de platenbak van je vader zitten kijken, of niet? Ja, zeker. Nee, dat... dat eh, in de platen, eh, hè, de, de, de, CD van, de cd's van mijn vader heb ik zeker geluisterd. Maar nu staat het zelf ook in mijn eigen Spotify playlistjes, zeg mhm, maar. ja. Eh, dat is wel de muziek waar ik, waar ik naar luister. Ik luister toch meer, grijp toch zelf meer terug naar de jaren 60, 70... dan dat ik de New Music Friday met Roxy Dekker luister, zeg maar. De New Music on Friday. ja, dat, is, dat schijnt vaker voor te komen dat al die mensen allemaal op vrijdag hun muziek willen uitbrengen. Ja. Met als gevolg, je valt niet meer op. Dus dit is denk ik op een gegeven moment toch wel interessant omdat wij op donderdag zitten. Maak er nou eens een keer een donderse donderdag van. <laughs> Nou ja, toch? Ehm, ik vond het leuk dat je geweest eh, was. Dank um, ehm, dat ik mocht komen. Ja, ehm, want waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Ik ben te vinden nou, op Instagram, op Facebook heet ik allemaal Dean Presley. aan de site wordt momenteel gewerkt, maar ook dat is gewoon deanpresley.nl. Op Spotify is het Dean Presley. Zoek me op, Dean Presley, en je gaat me vinden. Duidelijk. Um, dankjewel. wel. En we sluiten af met een eh, bekende van Jorik van Noorden. Hij heeft zich helemaal klem geschreven aan al die gazettes die, eh, die allemaal de deur uit moesten. En dat is de heer P.E.M. Bond. Want ja, eh, tegenwoordig doet hij aan mailing, maar dan nog wel op de ouderwetse manier. Dus in de vorm van een een of andere nieuwsbrief die hij dan de Bond gazet noemt. in 2000 en dan moet ik even goed nadenken. Volgens mij in 2023 bracht hij uh, In Our Time uit. En dat zijn allemaal eigenlijk verhalen over Ernest Hemingway. Die heeft hij allemaal omgezet. En een van die nummers die op dat album staat is The Battler. En dat doet ook wel een beetje denken aan de Beatles.